een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De gemeente Dantemadil mag niet zomaar stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp aan mensen met een beperking of chronische ziekte. De rechtbank heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door een ouder echtpaar. Volgens de rechter kan de gemeente zo'n besluit pas na 1 januari nemen als de nieuwe WMO ingaat. En dan kan het nog niet zonder overleg met de mensen die de vergoeding krijgen. De politiemedewerker die de schutter in Alphen aan de Rijn, Tristan van der Vlis, in 2008 een wapenvergunning verstrekte, had moeten weten dat de man psychische problemen had. Twee jaar eerder was hij gedwongen opgenomen en daar was de politie bij betrokken. De slachtoffers willen erkenning van de politie dat er fouten zijn gemaakt. Volgens een advocaat wordt daarna bekeken of er een schadevergoeding mogelijk is. Van der Vlis schoot in 2011 in een winkelcentrum in Alphen zes mensen dood en daarna zichzelf. Ambulances worden vaak onnodig ingezet, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. In 40% van de gevallen had de patiënt naar de huisarts gekund of was er helemaal geen hulp nodig. Dat is bijvoorbeeld zo bij ongelukken op straat, waarbij mensen minder ernstig gewond zijn dan gedacht. De onderzoekers pleiten voor meer verantwoordelijkheidsbesef bij de burgers. Bovendien zouden mensen minder snel in paniek moeten raken. Medisch bedrijf Brocasef neemt de mediekapotheken over. Brokasef is eigenaar van de Benu apotheken. Op termijn gaan ook alle mediekvestigingen Benu heten en komt er daarmee een landelijk dekkend netwerk van apotheken. Rusland levert na zes maanden weer gas aan Oekraïne. De hervatting is bevestigd door een woordvoerder in Kiev. Omdat Oekraïne rekeningen niet had betaald... draaide Gazprom half juni de gaskraan dicht. De EU bemiddelde bij een oplossing van het conflict. Het weer geregeld zon, alleen in het oosten bewolkt. Daar wordt het 2 of 3 graden, op andere plaatsen wat warmer. Bij zee valt nog een enkele bui. Vanavond meer bewolking, vannacht gevolgd door regen... en aan zee een stormachtige zuidwestenwind. Morgen vroeg trekt de regen weg en daarna is er weer veel zon. Een enkele bui blijft mogelijk. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar staat in beide richtingen 2 kilometer file bij Knopend Rotterpolderplein.